Just a yellow lemon tree. turning, turning, turning, turning around. and all that I can. Da da da da, dee da da, da da da da. Like to go out, out inside my mission, elation. I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe I'll get enough, everything will happen, and you want that I can see just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around.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 De rechtszaak tegen Wilders wordt vrijwel zeker helemaal overgedaan. De rechter moet daar nog een knoop over doorhakken. Wilders staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat. Treinreizigers waren vorig jaar minder tevreden over de NS dan in 2009. Er reden minder treinen op tijd, onder meer door de sneeuw. En de informatie tijdens stremmingen was slechter, vinden ze. Uit klanttevredenheidsonderzoek van de NS, de consumentenorganisaties en de overheid blijkt verder dat reizigers ook meer kritiek hadden op het aantal zitplaatsen. Doordat er minder materieel beschikbaar was, waren er minder zitplaatsen. Al met al gaf 75% van de klanten de NS in 2010 minimaal een 7. In 2009 was dat nog 78%. In de Egyptische hoofdstad Cairo staan nog altijd tienduizenden mensen op het Tahrirplein. De demonstranten willen woensdag en vrijdag weer grote bijeenkomsten houden. Ze willen doorgaan met demonstreren tot president Mubarak vertrekt. De onrust in Egypte is wel afgenomen en het openbare leven komt weer gedeeltelijk op gang. De banken zijn weer open en er is weer internationale handel, maar de scholen zijn nog dicht. Het zwavelzuur in het gekapseisde schip in de Rijn wordt in de rivier geloosd. De Duitse autoriteiten zeggen dat duizend ton zwavelzuur geleidelijk in de Rijn wordt gepompt. Volgens hen blijft de milieuschade beperkt, omdat het zuur op die manier goed kan oplossen. Afgelopen weekend werd de lading uit een van de tanks overgepompt naar een ander schip, maar dat ging niet goed. Het schip kwam in beweging en dreigde te breken. Dan het weer nog. Van het westen uit meer bewolking en wat regen. Vannacht wordt het droog, de wind neemt af. Morgen zon, weinig wind en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS.